Zowel de Verenigde Staten als Iran rapporteren enige vooruitgang het programma. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif en zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry hebben afgesproken dat ze elkaar op 15 maart opnieuw treffen. Doel is een akkoord waarin Iran instemt met een beperking van het atoomprogramma in ruil voor een verlichting van de westerse economische sancties. In Mexico is de leider van het beruchte drugskartel Los Zetas opgepakt. Omar Trevino Morales was een van de meest gezochte misdadigers in het land. Het Zetas-kartel is verantwoordelijk voor duizenden moorden en grootschalige drugs- en mensenhandel. Chris Kremers en Lisanne Froon zijn in Panama zeer waarschijnlijk verongelukt. Dat zeggen de families van de vrouwen. Een team forensisch specialisten heeft op verzoek van de families in Panama de verschillende scenario's geanalyseerd. En het team concludeert dat een ongeluk het waarschijnlijkst is. Mogelijk zijn de twee ongelukken gevallen. Chris en Lisanne verdwenen vorig jaar april in Panama. België en Nederland gaan vanaf 2017 om en om het luchtruim boven de Benelux bewaken. Dat staat in een verdrag dat de kabinetten vandaag in Den Haag hebben ondertekend. Bijna het voltallige kabinet van België was op het Binnenhof om met de Nederlandse ministers te vergaderen. Zo'n bijeenkomst van kabinetten is uitzonderlijk. Het weer, wolkenvelden, af en toe nog wat zon en af en toe een bui met kans op onweer en hagel. Middagtemperatuur 7 of 8 graden. Er staat een stevige westenwind en vanavond neemt die wind af. Morgen bijna overal droog, geregeld zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad vielen files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer. A2 Utrecht naar Den Bosch 3 kilometer tussen Nieuwegein en Kloopend Everdingen. A15 Rotterdam in de richting Gorkum. Bij Sliedrecht Oost 3 kilometer. En richting Europort staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen ook 3 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda. Bij Kloopend Ridderkerk 4 kilometer. Verderop 3 kilometer voor Knopend Klaverpolder. En op de A20 in de richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. En verderop bij Moordrecht, daar staat 5 kilometer na een ongeluk. Daar zijn wel alle rijstroken weer open. A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond 3 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort bij Leusden 3. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Er staat 3 kilometer voor Wassenaar. En op de A15 Europort richting Rotterdam. Daar staat voor Spijkenissen 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Thank you.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 Maar hier zijn ze nog lief. Marco Borsato hoorde je dochters bij ZFM. Zometeen een nieuwe editie van Stef en Stijn. Ehm, waarin we ons broek uit gaan doen. Maar dat niet alleen. Ook Macklemore en Ryan Lewis en Keigo Conrad, Firestone.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 Ze schaarden zich vanmiddag achter de bezetters van het Maagdenhuis, het bestuursgebouw van de universiteit. De docenten hebben drie eisen, een democratische universiteit, herstel van het vertrouwen en een onafhankelijk onderzoek naar de financiële situatie. Hoeveel medewerkers zich bij de groep hebben aangesloten is niet bekend.